van 2 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een man in Groningen is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs... voor het doodslaan van zijn verstandig gehandicapte stiefdochter. Het OM had 14 jaar en tbs geëist. De rechtbank spreekt van een laffe moord. De 20-jarige Daniella overleed in 2013. Ze werd wekenlang mishandeld door haar stiefvader. Tegen de moeder van het slachtoffer is een stelstraf geëist van vier jaar... omdat zij niet ingreep tijdens de mishandeling en geen ambulance belde. Griekenland houdt zich bij de verlenging van het financiële hulpprogramma... aan alle bestaande afspraken en verplichtingen. Dat belooft de Griekse minister van Financiën... in een brief aan Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. De Grieken zeggen niets te ondernemen wat de financiële doelstellingen kan ondermijnen. In Brussel wordt dit gezien als een flinke stap... maar Duitsland zou de Griekse beloftes niet voldoende vinden... Als Griekenland het niet eens wordt met Europa... kan het land op korte termijn zijn rekeningen niet meer betalen. Het wapen dat werd gebruikt bij de aanslagen in Kopenhagen... was gestolen van een Deense militair. Volgens de politie heeft de aanslagpleger het wapen gestolen... uit het huis van de militair. Een kwart van de Deense militairen bewaart zijn wapen thuis... Bij de aanslagen afgelopen weekend vielen twee doden en vijf gewonden. De dader zelf kwam om door politiekogels. In Duitsland staat een man terecht die zijn vijfjarige zoontje met 86 messteken om het leven heeft gebracht. Hij heeft de steekpartij ook met zijn mobieltje gefilmd, bleek bij het begin van de rechtszaak in Nuremberg. De man van 32 zou schizofreen zijn en tijdens het doden van zijn zoontje een psychose hebben gehad. Toen geluid van het filmpje in de rechtszaal werd afgespeeld, liepen sommige mensen geschokt weg. Een rechter noemde het geschreeuw van het jongetje het verschrikkelijkste dat hij ooit had gehoord. Het weer in de loop van de middag in het westen meer bewolking. Vanavond ook in de rest van het land bewolkt en kans op wat regen. Morgen wordt het grijs, vooral smiddags kan het gaan regenen. En het is dan een graad of 7. Dit is DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedendag en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live. En de eerste twee uur daarvan zijn bestemd voor Matchbox. Tweede jaargang nummer 12. Dit is 19 eh, februari 2015. En we zijn te beluisteren in de ether op 106.9. Via de kabel op 104.5. En eh, op internet kun je kijken naar ZFM-live. En ik ben Bart van der Meer. Afgelopen twee uur heeft u kunnen luisteren naar Charles Duif en Dolly Tempierik met Zandvoort Luncht, ZFM Luncht. En wij gaan nu lekker twee uur Matchbox voor je draaien. Heel veel plezier in voor de komende twee uur. En we beginnen met de New Beat. plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la, shaboom, shaboom, yada la la la la la la la, shaboom, shaboom, yada la la la la la la la, shaboom. Shaboom, shaboom, la la la la shaboom, shaboom. Ya la la la la la la shaboom, shaboom. Ya la la la la la la la shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Boom, shaboom. Hey, la dee ding dum, la lang, la lang, la lang. Shaboom, ba do, ba do, ba do, ba be. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you and let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Do you, shaboom, shaboom. Do you, shaboom, shaboom. Do you, shaboom, shaboom. Sweetheart. De Crests waren dit, eh, nee, pardon, de Crew Cuts waren dit met Shaboom uit 54. Eh, de plaat stond op nummer 1 en was 20 weken te bewonderen in de Billboard Hot 100. En we begonnen met een nummer uit 1964. De eh, bread and butter van de New Beats. Met de falsetto stem van Larry Henley. Uh, eh, Charles vroeg me net of ik een plaatje voor hem wilde draaien. Nou, hier komt hij. Een nummer van de Walker Brothers. Van de vierde LP No Regrets. En we draaien het titelnummer. we'd only cry again. Say goodbye again. The hours that were yours echo like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 分。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 Here's goodbye. I don't want you back. We'd only cry. de vierde LP No Regrets uit 75, de Walker Brothers en No Regrets. Tijd voor het eerste vaste onderdeel van Matchbox en dat is de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 19 februari 1965. Drie nieuwe binnenkomers en de eerste komt binnen op 37 en dat is fantastisch Springfield, Your Hurtin' Kind of Love. binnengekomen op 37, Your hurting, Kind of Love van Dusty Springfield. Eh, elf plaatsen hoger kwam ook een dame binnen, Marian Faithful... met haar eh, tweede hit Come and Stay With Me op 26. 2020 een eh, compositie van Jackie de Shannon. Dat was Marian Faithful en Come and Stay With Me. En de hoogste nieuwe binnenkomer die komt binnen op 24. Gene Pitney met I Must Be Seeing Things. De klapper van de week, Isn't that my girl? And is that my best friend? I was gewoon een bekantje. Bekant van With a Girl Like You, The Trogs and I Want You. Even kijken, de Rolling Stones gaan we nu eh, spelen. In 64 van een LP Rolling Stones. Ehm, een jaar eerder had de componist Rufus Thomas zelf een grote hit met dit nummer. Maar dit zijn eh, de Stones met Walking the Dog. de Rolling Stones, Walking the Dog. Eh, we gaan toe naar een nummer wat eh, in 1954 wereldbekendheid kreeg... door de uitvoering van Elvis Presley. Dat was namelijk That's All Right. De plaat waarvan hij die heeft overgenomen komt uit 1946. En die man die hem toen heeft opgenomen, Arthur Big Boy Crudup... die heeft gedeelte van die plaat ook weer geleend van Blind Lemon Jefferson... En die kwam uit 1926. Jawel, we gaan echt terug in de tijd. Hier eh, draaien we de versie van Arthur Big Boy Crudup. That's Alright, the father of rock and roll uit 1946. bijna 70 jaar oud, deze opname van uh, Arthur Big Boy Crudup, That's Alright. En dat was de eerste plaat waar Elvis wereldberoemd mee werd. En Elvis komt trouwens in het tweede uur zelf persoonlijk ook nog even langs. Dus blijf gewoon luisteren. Eh, wat gaan we nu doen? We gaan naar de tip van Willem. En die is 45 ehm, jaar oud. Komt namelijk van een LP, uh, eh, Déjà Vu, van Crosby, Stills, Nash Young. En het nummer wat we gaan draaien, dat heeft Graham Nash geschreven... Dat schreef hij al in de tijd dat hij nog lid was van de Hollies. Maar daar deden ze niks mee. Dus heeft hij het meegenomen naar Amerika, naar Crosby, Stills, Nash Young. En Willem heeft gekozen voor het fantastische Teach Your Children.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 Dat was de tip van Willem van de eh, LP Deja Vu Teach Your Children. En volgende week, van 2 tot 4, zit Willem zelf in de studio hier... samen met Hans, want hij presenteert dan twee uur lang Matchbox. Ehm, ga ervan genieten, want het wordt weer geweldig mooie muziek. Over mooie muziek gesproken, als je John Denver zegt... dan denk je, eh, Take Me Home Country Boys, Any Song of Calypso. Maar deze keer heb ik gekozen voor een eh, erg mooi nummer uit 71... zelf geschreven John My Sweet Lady. Lady, are you crying? Do the tears belong? Did you think our time together was all gone? Lady, you've been dreaming. I'm as close as I can be. I swear to you our time's just begun. Close your eyes, rest your weary mind. I promise I will stay beside you. Today our lives were joined, became entwined. I wish. other meanings that you've never seen before. Lady, my sweet lady, I just can't believe it's true. And it's like I've never ever loved before. Close your eyes and rest your weary mind. I promise I will stay. Yeah. are you crying? Do the tears belong to me? Did you think our time together was all gone? Lady, my sweet I'm as close as I can be. I swear to you, our time has just begun. We begonnen met Teacher Children, daarna John Denver met My Sweet Lady. En als derde Masada, de Nederlands-Molukse band met Arumbai uit 1979. We gaan weer even wat uh, tempo erin gooien. Dat doen we met een eh, Engels duo, The Quick. En dat heet The Rhythm of the Jungle uit 82. was het duo The Quick, maar op de een of andere manier moet ik toch een beetje aan Wham denken als ik dit hoor. Um, the Rhythm of the Jungle uit 82. De eerste single was ook de eerste hit voor Chuck Berry. En met dit nummer startte ook het geluid van de rock and roll guitar. Hier is Maybelline. Maybelline, why can't you be true? Neal. over the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Die 55. En dat was Chuck Berry en Maybelline. De volgende plaat is ook geschreven door Chuck Berry. En 58 komt die. En uh, eh, hij was in Engeland geen hit, die plaat. Maar elke zichzelf respecterende Engelse beatband... die heeft dit nummer gezongen. Dus ook de Beatles. Zij namen hem op op 7 januari 1964... voor de BBC in het eh, Playhouse Theatre in Londen. En dat staat eh, op de eh, cd, de dubbel cd... Live at the BBC. Hier zijn de Beatles met Johnny B. Good. dubbel live at the BBC, The Beatles en Johnny B. Good. Zijn we alweer toe aan het laatste nummer van het eerste uur, Diane Ross. And it's my turn. Tot zometeen na Diane Ross, het nieuws en de boodschappen. Tot zo. I can't cover up my feelings. for me because it's my turn. With no apologies, I've given.